Dit is Rachid Finch met het nos De protestactie van buschauffeurs voorbij. Vanochtend vroeg blokkeerde een groot aantal stadsbussen de garage van het ministerie van Infrastructuur. Met de actie werd geprotesteerd tegen de bezuinigingen en de aanbesteding in het stadsvervoer. De actie deden zo'n 30 stadsbussen mee uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het kabinet wil 120 miljoen euro bezuinigen. Chauffeurs hebben bij het ministerie een brief afgegeven voor minister Schultz van Hagen met het verzoek om nog eens te gaan praten met de vakbonden over de bezuinigingen in de aanbesteding in het stadsvervoer. In het zuidoosten van Turkije hebben Koerdische opstandelingen 26 Turkse militairen en agenten gedood. Het leger werd tegelijkertijd op verschillende plaatsen aangevallen in de provincie Hakkari. Turkse commando's zijn de grens met Irak overgestoken om de Koerdische militanten op te sporen. Gevechtsvliegtuigen bestoken Koerdische doelen in Irak. Premier Erdogan heeft vanwege de aanval een reis naar Kazachstan afgezegd. Gisteren kwamen bij een bomaanslag in een andere provincie vijf politiemensen om. Vanaf volgende maand kan er bij zeker vijf benzinepompen in Nederland weer bier en wijn worden gekocht. Dat is eigenlijk verboden, maar de pomphouders willen met het negeren van dat verbod een proefproces uitlokken. Het is volgende maand 11 jaar geleden dat er een verkoopverbod van alcohol bij tankstations werd ingesteld. toenmalige kabinet wilde onder meer met het verbod het gebruik van alcohol in het verkeer tegengaan. Maar volgens de pomphouders is niet gebleken dat het aantal verkeersslachtoffers door het verbod de afgelopen 11 jaar is gedaald. Rusland heeft met zeven voormalige Sovjet-staten afspraken gemaakt over een vrijhandelszone. Daardoor komen import- en exportbelastingen te vervallen. Het is nog niet bekend voor welke producten de afspraken gaan gelden. Zeven voormalige Sovjet-staten die meedoen zijn onder meer Oekraïne, Moldavië en Wit-Rusland. Het weer, wolkenvelden, zonnige periode en verspreid over het land buien. Kleine kans op onweer, het wordt zo'n 11 graden. Morgen enkele buien en dan ook zonnige periode.